Door de vorst hadden veel automobilisten startproblemen. Accu's deden het niet en portieren waren vastgevroren. In verband met de verwachte drukte had de Wegenwacht 250 auto's ingezet, 40 meer dan normaal. Er zaten ook extra mensen aan de telefoon. Ook bij pechhulpdienst Roet Mobiel was het drukker dan anders. Hoeveel pechgevallen daar vandaag waren kon Roetmobiel niet zeggen. In Roemenië heeft het constitutioneel hof bevestigd dat de zittende president Basescu de verkiezingen heeft gewonnen. Het hof wees een klacht van zijn rivaal Geonana over fraude bij de presidentsverkiezingen van vorige week zondag af. Het hoogste juridische orgaan deed onderzoek naar zo'n 140.000 verdachte en ongeldige stemmen en nam er uiteindelijk nog 2200 mee in de uitslag. De officiële uitslag blijft dat de centrumrechtse Basescu 70.000 stemmen meer behaalde dan zijn sociaal-democratische rivaal. Genoana heeft zich bij de uitslag neergelegd. Basescu moet nu zo snel mogelijk een premier aanwijzen die een nieuwe regering moet samenstellen. Roemenië is zwaar getroffen door de economische crisis en wordt sinds oktober geleid door een demissionaire regering. Op een veiling in Parijs heeft een stuk trap van de Eiffeltoren 85.000 euro opgebracht. De ijzeren wenteltrap is bijna 8 meter hoog en heeft 40 treden. De koper is een Franse metaalbewerker. Hij wil de trap in stukken zagen en de delen doorverkopen. De Eiffeltoren werd gebouwd in 1889. Veel van de originele trappen zijn vervangen door moderne exemplaren.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 to take. radio. Met ZFM. ZFM. Hele fijne dagen. what I like, when I like, how I like. It's joyless. Only you know me. What a waste of war this piece. Baby steps into my sleeves. Till I get to say sorry. I get hysterical, hysterical. If love is just chemicals, give us something to stop